Herr ik kan mijn ogen niet geloven. Dit kan ik echt niet aannemen. Zo kostbaar, zo bijzonder, zo luxueus. Meer dan dure parels, meer nog dan een roos. Meer dan diamanten of een mand vol met romantische cadeaus. Dit doet me zoveel meer meer dan blij met die ananas voor mij. U had kunnen juichen, vechten met een traan. U had op uw stoel met veel gevoel zelfs van uw stokje kunnen gaan. Dit doet mij zoveel meer, u kijkt meer dan blij. Na die ananas van mij. Ah, oh, ik zie de stranden van Hawaii. Ha! dit is Californië, Ook heel fraai, mag ik u bedanken. Ach, ik deed het graag Eet u ervan mee? Heel lief, maar nee, dan krijg ik krampen in mijn maag. Dan zetten we hem hier, voor de sier voor nu. Die Anna. mag mij geen ananas meer brengen. Belooft u dat? Dat hoort gewoon niet. Zoiets geeft een jonge man aan zijn jonge geliefde. Ik bloos er helemaal van. Maar er is niemand, maar dan ook niemand in heel Berlijn... die het meer verdient dan u. Het liefst vulde ik uw hele kamer met ananas. Met ananas. denk dat ik even moet gaan liggen. Mijn hoofd duizelt helemaal. Fräulein Schneider, goedenavond. Goedenavond, heer Schultz. Ik ben sprakeloos.